het NOS nieuws van 12 uur. Dit is maar vervoer ligt plat en ook de luchtverkeersleiders leggen het werk neer. De protesten zijn gericht tegen nieuwe hervormingen. Volgens de Griekse regering zijn die nodig om een aanmerking te komen... voor de volgende tranche van Europese miljardenhulp. Erg omstreden zijn een inperking van het stakingsrecht... en het mogelijk maken van executieveilingen via internet. Het Franse bedrijf Lactalis roept opnieuw babymelk terug. Het poeder wordt in 83 landen uit de handel gehaald, waaronder Nederland. De babymelk is mogelijk besmet met salmonella. Vorige maand besloot Kruidvat al babyvoeding uit de schappen te halen... met daarin grondstoffen van lactalis. Of er nog meer verdachte babymelkproducten in Nederland zijn beland... is nog onduidelijk. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... zijn daarvoor geen aanwijzingen. Vorige maand raakten 35 Franse baby's besmet met salmonella. Het Turkse leger zet binnen een paar dagen de inval in op een Koerdische enclave in het noorden van Syrië. Dat heeft president Erdogan bekendgemaakt. Volgens hem worden vanuit die enclave terreuracties tegen Turkije uitgevoerd, samen met de PKK. Erdogan heeft de VS opgeroepen de actie te ondersteunen, maar heeft er weinig vertrouwen in. De Amerikanen werken in Syrië samen met Koerdische strijders tegen terreurbeweging IS. In Thailand is een speedboot met Chinese toeristen in brand gevlogen en geëxplodeerd. Zeker 16 van de 31 opvarenden raakten gewond, onder wie de kapitein. Hij heeft zware brandwonden. Het ongeluk gebeurde bij het populaire eiland Koh Phi Phi. De meeste opvarenden konden nog voor de explosie overboord springen.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 better stay here by the fireside, by the fireside. Zandvoort.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 www.zfmzandvoort.nl 就起来。 to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights. Cause you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 December song